Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Surinaamse parlement komt vandaag niet meer toe aan stemmen over de omstreden amnestiewet. De behandeling van het wetsvoorstel is nog in volle gang. De stemming over het voorstel is waarschijnlijk pas morgen. Gezien de verhoudingen in het Surinaamse parlement is de kans groot dat de amnestiewet wordt aangenomen. Dan krijgt president Bouterse amnestie als hij schuldig wordt bevonden in het proces over de decembermoorden. Columnist J.L. Heldring stopt met zijn wekelijkse column in NRC Handelsblad. De 94-jarige Jerome Heldring schrijft in een brief aan de krant dat hij geen inspiratie meer heeft. Hoofdredacteur Van der Meers van NRC noemt Heldring een journalistiek monument. Bij het aantreden van elke hoofdredacteur bood de columnist zijn ontslag aan, schrijft Van der Meers. Maar steeds werd hem gevraagd zijn uitstekende column voor te zetten. Heldring begon zijn carrière bij de NRC, de nieuwe Rotterdamse Courant, in 1945. Van 1968 tot 19 1972 was hij hoofdredacteur en sinds 1960 schreef hij wekelijks een column. Donderdag verschijnt hij voor de laatste keer. De Afrikaanse Unie heeft sancties opgelegd aan de junta in Mali. De leider van de militairen die op 21 maart een coup pleegde mag niet meer reizen naar het buitenland. Ook worden ze tegoeden bevroren. Gisteren sloot het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS ook de grenzen van Mali en bevroren ook financiële tegoeden. Een vrouw van 80 heeft in de Amerikaanse staat Wisconsin een vliegtuigje veilig aan de grond gezet nadat de piloot haar echtgenoot onwel was geworden. De vrouw, Helena Collins, had wel eens vlieglessen gehad, maar in een ander type vliegtuig. Om haar te helpen met landen ging een ander toestel naast haar vliegen om instructies te geven. Zo slaagde Collins erin de Cessna zonder problemen aan de grond te krijgen. Haar man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar werd vastgesteld dat hij was overleden. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het noorden en in Limburg kans op een bui. Minima rond 4 graden.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 En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Roertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook maar meer ter wereld. De zon schijnt, maar het is fris buiten vanwege een eh, sterk windje uit zee, dus blijf even lekker luisteren. Vorige week meldde ik al, vorige keer meldde ik al deze CFM Jazz geheel te zullen wijden aan de muziek van George Gershwin. Drie kwart jaar geleden overleed hij op pas 38-jarige leeftijd aan een hersentumor. Een rijkdom aan muziek achterlatend. Veel van zijn muziek wordt nog steeds gespeeld, ook in de jazz zelfs zijn beroemde Rhapsody in Blue. Hier in een korte versie door de Amerikaanse trompetist en bandleider Al Hurt. He he, even op adem komen. Een snelle uitvoering van Swonderful een song uit de musical Funny Face, die George Gershwin en zijn twee jaar oudere broer Ira in 1927 uitbrachten. Al gauw kwam de song terecht in de scene, en hij werd hier uitgevoerd door Helen Merrill, begeleid door het orkest van Quincy Jones. Datering 1954 en toen bleek al wat een geweldige arrangeur Quincy Jones is. De trompetsolo was van Clifford Brown. Ik zei het al, ondanks zijn korte leven heeft George Gershwin een schatkamer aan mooie muziek nagelaten. Laat ik maar meteen een van zijn meesterwerken te pakken nemen. Porgy and Bess. Gershwin schreef deze volksopera in 1935 als een ultieme poging erkend te worden als klassiek componist.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 Dat was een van de laatste songs die George Gershwin schreef in 1937, het jaar van zijn dood. Just Another Rumba. Bij Ella Fitzgerald opgenomen in 1959 voor een van haar albums vol met Gershwin muziek. Ook vermaarde big bands, zoals die van Count Basie, hadden muziek van Gershwin op het repertoire. Zoals het in 1928 geschreven Embraceable You. Count Basie, dit keer in kleine bezetting in Ballatsphere. Thank Lady Be Good uit 1924 is ook door ontelbare gespeeld. En dit was een eh, zeer bekende uitvoering uit 1953 door Jerry Mulligan op Sax, Lee Connets op Sax en Chad Baker op trompet. De muziek van Gershwin wordt niet alleen door oudere generaties in de jazz gespeeld. De Zweedse zangeres Lisa Ekdaal, geboren 1971, heeft menige song van de Gershwin Brothers opgenomen, zoals But Not For Me uit de musical Girl Crazy uit 1930. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. With love. was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and also like a day. Oh, speelse uitvoering van A eh, Foggy Day met af en toe misthoorngeluiden. Gecomponeerd door Gershwin in 1937 en gespeeld door het quintet van bassist Charles Mingus. Summertime, een van de leidende songs uit de opera Porgy and Bess, is nog altijd een van de meest mooie songs van Gershwin en bijna op een ieders repertoire. Ik vond een opmerkelijke uitvoering van sopraansaxofonist Sidney Bechet, samen met de band van Michel Attenou. Summertime and the living is easy. I say neither, either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You say potato, I say patata, you say tomato, I say Creole, tomato. Oh, let's call the whole thing off. Oh, if we call the whole say oyster, you say oyster I'm not gonna stop eating oysters Just because you say oysters Let's call the whole thing off pajamas Baby, what's the problem? Oh, for we know we need each other So we better call the calling all off de song over de taalstrijd tussen Britten en Amerikanen. Let's call the whole thing off. Uit de musical Shall We Dance. Strak gezongen door de Canadese jazzmuzikant Matt Tusk. Een ander vaak gespeelde song is Somebody Loves Me. In deze speciale Gershwin CFM Jazz soepel gespeeld door de big band van trompetist Harry James. We zijn bijna aan het eind van deze CFMJS, althans het eerste uur. Tot een nieuws en reclame, het Modern Jazz Quartet met een medley van Gershwin songs.